4 uur. Zit van der Linde met het NOS-journaal. Voor de slachtoffers van orkaan Idai in Mozambique is de komende drie maanden 250 miljoen euro nodig. De Verenigde Naties roepen de landen van de wereld op om dat bedrag bij elkaar te krijgen. Het geld is nodig voor schoon drinkwater en de opbouw van het land. In Mozambique, Zimbabwe en Malawi kwamen meer dan 750 mensen om. Israël heeft de afgelopen avond luchtaanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Er zijn meerdere gebouwen onder vuur genomen, waaronder het kantoor van de leider van Hamas. Ook vanuit Gaza werden raketten afgevuurd op Israël. Een deel daarvan werd onderschept. Het Israëlische bombardement is een reactie op een raketaanval van gisterochtend. Daarbij kwam een raket terecht op een woning bij Tel Aviv. Premier Netanyahu heeft zijn bezoek aan de VS afgebroken en is onderweg naar huis. De stichting Rookpreventie Jeugd is uit de koepel van tabaksbestrijders gezet. De twee longartsen achter de stichting zouden te activistisch en confronterend te werk gaan, staat in trouw. De artsen beheren ook de website tabaknee.nl en voeren daarop fel actie tegen de tabaksindustrie en politici. De artsen kregen het eerder al aan de stok met KWF kankerbestrijding, omdat een van de artikelen de onderhandelingspositie voor het Nationaal Preventieakkoord zou schaden. Nu is de stichting uit de koepelorganisatie Alliantie Nederland rookvrij gezet. Het Britse parlement gaat stemmen over alternatieven voor de brexit. Een meerderheid heeft gisteravond gestemd voor een amendement... dat het Lagerhuis meer controle geeft over hoe het verder moet... als May's deal het deze week niet gaat halen. Waarschijnlijk wordt er woensdag gestemd over alternatieve opties. De stemming is niet bindend, maar de uitkomst zal de politieke druk op May wel vergroten.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 Het duurt te lang. We staan hier al een tijdje. Even we te doen dus voor de laatste keer. Het spijt me, het duurt te lang. het duurt te lang. We staan stil. Wat jij wil wat ik wil Het duurt te lang.